Het nieuws van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft bevestigd dat ook een tweede Nederlandse patiënt... van de Duitse kankerkliniek bij Venlo is overleden. Gisteren meldde het Brabants Dagblad dat al. Het is een man uit Apeldoorn. Ook een Belgische patiënt is gestorven. Ze kregen vorige week alle drie een alternatieve kankerbehandeling... en overleden in de dagen daarna. Vermoedelijk kregen ze glucoseblokkers toegediend om kankercellen te doden, een methode die niet wetenschappelijk bewezen is. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De Amerikaanse politie heeft na jaren onderzoek een grote criminele bende opgerold. Er zijn 46 verdachten gearresteerd die behoorden tot vijf beruchte maffiafamilies. Ze worden verdacht van onder meer wapenhandel, mensensmokkel en afpersing. Volgens de FBI behoren de arrestanten tot een berucht syndicaat genaamd de East Coast Enterprise. Dat zijn activiteiten vanuit New York organiseerde. De FBI spreekt van een grote vangst. Laura H., die eerder deze week terugkwam uit IS-gebied, blijft langer vastzitten. Haar voorarrest is met 14 dagen verlengd. De vrouw werd maandag bij aankomst op Schiphol gearresteerd. Volgens de AIVD is de kans groot dat ze in Syrië op een of andere manier IS heeft geholpen. Miljoenen Britten gaan deze zomer niet naar het Europese vasteland op vakantie, maar blijven in eigen land. Door de brexit is het Britse pond 15% in waarde gedaald, waardoor een vakantie aan bijvoorbeeld een Spaanse Costa voor Britten ineens veel duurder is geworden. Voor een gezin scheelt dat al snel honderden ponden. De afgelopen weken is er een run op vakanties in eigen land ontstaan. Door het goedkope pond komen ook steeds meer toeristen uit andere Europese landen naar Groot-Brittannië, waardoor de toeristensector daar afstevend op een recordjaar.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 Het is inmiddels uh, alweer tijd voor de evenement in Zandvoort. Voor de jeugd. Nou, dan heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Het enige wat ik te, te vertellen heb voor vandaag is... Eh, van 24 juli tot 5 augustus. Dus 5 augustus is morgen. Is er weer rekening. Eh, vanaf 24 juli tot en met 5 augustus zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waarvan eh, van 10 tot 12 eh, uur en van, van 2 tot 4 uur de kinderen voor 1 uur per dag deel mee kunnen doen aan de activiteiten. En dan is er elke vrijdag, dus dat is morgen, is er een 4 uur programma. En eh, daar kan je ook mee, eh, mee aan doen. Maar eh, volgens mij, als ik het goed heb, is er morgen een Kraampje Op het Raadhuisplein.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 door de Fireball. Je luistert nog steeds naar CFM Young Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. Het is uh, zo alweer tijd voor de top 5 films. dus al half acht. Dan gaan we dus verder met de top 5 films. Dan beginnen we op nummer 5. Want daar staat Ice Age Collision Course voor 6 jaar en ouder. Deze bleef op dezelfde plek. Dan gaan we naar nummer 4. Op nummer 4 staat De Grote Vriendelijke Reus voor 6 jaar en ouder. Ook deze bleef hetzelfde. Op nummer 3 staat Finding Dory voor zes jaar en ouder. En ja hoor, ook deze bleef op dezelfde plek. Dus er is er alleen een verandering tussen 1 en 2. Op nummer 2 staat Jason Bourne voor 12 jaar en ouder en is één plek gezakt. Op nummer 1, Huisdiergeheimen. Deze is voor 6 jaar en ouder. Deze is één plek gestegen en gelijk daarmee ook de snelste stijger. Wij gaan uh, weer verder met de muziek. Hier zijn de triërs met het wiegelied. Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je houdt voel ik me rijk. Wanneer je lacht naar mij, breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Ik zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij, dan zou jij eeuwig leven. Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam ben je nog zo'n kleine vent. En zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je haalt? Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lag het aan mij dan, zou jij Amsterdam pressure. That's wishful drinking. Is anything forever? Or just a feeling?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 We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like who would you live for? Who would you die for? And would you Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. stukje draaien van Ariana Grande met The You.